Waarom ging jij zo plotseling uit mijn leven? Waarom moest dit alles toch zo zijn? Alles wat mij nu nog is gebleven Is herinnering en heel veel pijn. wij zo heel gelukkig. Samen kenden wij veel zonneschijn. Maar wat mooi is mag toch nooit lang duren. Heus mijn schat heeft niet zo mogen zijn man, nog jong van jaren, zat kniezend voor het raam. Zat voor zich uit te staren en zij ontroert haar naam. Hij kon maar niet geloven dat zij was heen gegaan. En sprak, oh God, waarom toch, wat heb ik toch? plotseling uit mijn leven. Waarom moest dit alles toch zo zijn? Alles wat mij nu nog is gebeurd Samen waren wij zo heel gelukkig. Samen kenden wij veel zonneschijn. Maar wat mooi is mag toch nooit lang duren. Heus, mijn schat heeft niet zo mogen zijn. Maar wat mooi is mag toch nooit lang duren. Heus mijn schat heeft niet zo mogen zijn.